Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Heeft premier Netanyahu de overwinning opheist. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. Het lijkt erop dat Netanyahu veel stemmen is kwijtgeraakt aan centrum-linkse partijen... maar dat zijn rechtse coalitie een krappe meerderheid houdt. In Groot-Brittannië wordt BBC-radiopresentator Stuart Hall verdacht van 14 aanrandingen en verkrachtingen in de jaren 60, 70 en 80. Hall werd vorige maand gearresteerd in het misbruiksschandaal rond Jimmy Savile. De slachtoffers van de aanrandingen waren meisjes van 10 tot 16 jaar oud. De verkrachte vrouw was destijds 22. Stuart Hall is in Groot-Brittannië vooral bekend als sportverslaggever. De Amerikaanse politie heeft twee mensen aangehouden in verband met een schietpartij op een school bij Houston in de staat Texas. Een van hen was een leerling van de school. De twee worden verhoord. Volgens de politie was een ruzie de aanleiding voor de schietpartij. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Een groepje Duitse militairen die in Turkije zijn voor de Patriot-missie... is in de havenstad Skenderun op straat belaagd door tientallen activisten... melden Duitse en Turkse media. Bij een winkel werden vijf militairen door zo'n veertig activisten lastiggevallen. Bij een van de Duitsers zou een zak met een wit poeder over het hoofd zijn getrokken. Duitsland is samen met Nederland en de Verenigde Staten... een van de landen die Turkije met Patriots gaan beschermen... tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. In de Tour de France van 1988 gebruikte bijna de hele Nederlandse PDM-ploeg doping. Blijkt uit aantekeningen van de verzorger van de ploeg die in bezit zijn van de Volkskrant. Het ging vooral om cortisone, testosteron en bloeddoping. De enige bij PDM die in 88 in de Tour niet gebruikte was Gerry Kneteman. De Open Australische Tenniskampioenschap in Melbourne heeft titelverdedigster Victoria Zarenka zich geplaatst voor de halve finale. Ze vloeg Svetlana Kuznetsova. In de halve finale wint een het op tegen Sloane Stevens. Die was te sterk voor Serena Williams. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Het blijft droog en middagtemperaturen tussen min 3 in het zuidwesten en min 5 in het oosten. Ook morgen droog en lichte vorst. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 65 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam voor het knooppunt Zaandam 5. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein ook 5 kilometer. A9 maar Amstelveen voor het knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. Op de A10 de ring Oost tussen Schellingwoude en Duivendrecht 4 kilometer. A13 en Haag Rotterdam bij Delft 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopen Terbrechtseplein 5. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Utrecht Noord 4. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden ook 4 kilometer.